uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse bank heeft opnieuw ingegrepen bij de Rabobank... vanwege onvoldoende controle op witwassen. De bank moet voor april volgend jaar 40.000 klanten beter screenen... anders volgt een straf van de toezichthouder. Volgens de Rabobank is het controlesysteem inmiddels op orde. De bank kreeg begin dit jaar al een boete van ruim 1 miljoen euro... omdat de controle op witwassen tot 2016 niet scherp genoeg was... De nieuwe dwangsom van de Nederlandse bank gaat over tekortkomingen van daarna. Honderdduizenden mensen met een minimuminkomen die via hun gemeente een zorgverzekering hebben afgesloten, zijn volgend jaar meer kwijt aan premie. Uit onderzoek van vergelijkingssite Zorgkiezer blijkt dat sommige mensen volgend jaar 80 tot 100 euro meer kwijt zijn. Doordat verzekeraars van het kabinet minder collectiviteitskorting mogen geven. De zorgtoeslag stijgt wel met 60 euro, maar dat is te weinig om de premiestijging helemaal op te vangen. De gemeente Rotterdam wil dat het kabinet meer doet om de zorgverzekering betaalbaar te houden voor minima. Het kabinet en provincies investeren de komende jaren meer dan een miljard euro in bredere wegen, huizenbouw en het openbaar vervoer. Het geld gaat onder meer naar betere infrastructuur tussen Amsterdam en Hoorn, duizenden nieuwe woningen in de regio Utrecht. Ook het treinstation bij Schiphol gaat op de schop. En vanaf 2023 wil de NS de nieuwe snelle intercities naar het noorden laten rijden. Servische militairen hebben mogelijk gespioneerd voor Rusland. De Servische president Vucic heeft bevestigd dat er een ontmoeting is geweest... tussen een Russische spion en een Servische oud-militair. Hij kwam daarmee nadat er een YouTube-video was opgedoken... waarin was te zien dat de oud-militair geld kreeg van de spion. Vucic zei ook dat er bewijs was voor tien andere ontmoetingen... tussen Russische spionnen en Servische militairen. Of er informatie is verkocht, is niet bekendgemaakt. Beide landen benadrukken dat de mogelijke spionage geen invloed heeft op hun onderlinge relatie. Het weer bewolkt bijna overal droog, later vandaag soms wat zon en het wordt 7 tot 10 graden.